In totaal is er een kleine 2 miljoen euro uitgekeerd. J. werkte bij het medisch spectrum Twente. Hij stelde jarenlang bij tientallen patiënten verkeerde diagnoses. Het Openbaar Ministerie heeft aangekondigd vervolging in te stellen tegen de ex-neuroloog. Spanje heeft officieel om financiële steun gevraagd voor noodlijdende banken. Pas op 9 juli wordt duidelijk hoeveel geld Spanje van Europa wil. Eerder bleek na onderzoek dat de zwakke Spaanse banken tot 62 miljard euro nodig hebben om weer gezond te worden. Europa heeft een pot van 100 miljard euro klaarstaan. Veel Spaanse banken zijn in moeilijkheden gekomen door de crisis en door de problemen op de huizenmarkt. Minister Schippers dreigt het experiment met het vrijgeven van tandartstarieven voortijdig af te breken. Over het eerste kwartaal zijn de prijzen met bijna 10% gestegen. Ook blijken patiënten bijna nooit een andere tandarts te kunnen kiezen voor een deel van de behandeling. Schippers had juist verwacht dat liberalisatie meer vrijheid en lagere prijzen zou opleveren. Als de prijzen eind dit jaar niet tot een acceptabel niveau zijn gedaald, beëindigt de minister het experiment. Meer dan 30 militairen uit het Syrische leger zijn uitgeweken naar Turkije. Volgens Turkse media zijn onder de gedeserteerde militairen een generaal en meerdere hoge officieren. De laatste maanden zijn duizenden militairen overgelopen, meestal naar de Syrische opstandelingen. Het gebeurt zelden dat ook hoge functionarissen uit het leger deserteren. De 33 militairen zouden afgelopen nacht met hun families de grens zijn overgestoken en nu in een vluchtelingenkamp bij de Turk-Syrische grens zitten. Het weer wisselend bewolkt en vooral in het noorden en oosten enkele buien met kans op onweer. Het wordt ongeveer 17 graden. Morgen droog met af en toe zon en 20 graden.